Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza dat onder controle staat van Hamas. Er werd al voor gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO was het een kwestie van tijd. De WHO stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza. President Biden wil het Hoge Rechtshof hervormen. In een speech in Texas zegt hij dat het vertrouwen in het rechterlijk systeem in de VS moet worden hersteld met de drie maatregelen. Zo mogen presidenten niet onschendbaar zijn en moeten rechters maximaal 18 jaar dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Verder moet een nieuwe gedragscode verplichten dat rechters transparant zijn over giften die ze krijgen. De voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van onfatsoenlijke foto's van kinderen. 62-jarige presentator werd in november beschuldigd van seksueel wangedrag tegen minderjarigen en werd opgepakt. Hij kwam op borgtocht vrij. Edwards werkte 40 jaar voor de BBC. Een opmerkelijke uitschakeling op de Olympische Spelen bij het schermen. De Egyptische Nada Hafez verloor haar wedstrijd voor een plek bij de laatste acht... maar onthulde direct daarna dat ze al zeven maanden zwanger is. Het leken misschien twee spelers op het podium, maar het waren er eigenlijk drie, schrijft de schermster op Instagram. De schermster noemt zwanger deelnemen aan de Spelen erg zwaar... maar zegt ook dat het Olympische avontuur het helemaal waard was. Er werd al even voor gevreesd, maar de organisatie van de Olympische Spelen heeft de knoop doorgehakt. De triathlon in de Seine gaat vandaag niet van start. Het water in de rivier is nog altijd te vies om in te zwemmen. En daarom wordt de triathlon uitgesteld naar morgen. Het weer volop zon, maar in de middag zijn er wat wolken. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en plaatselijk 29 graden.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 In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Er werd al voor gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. De Egyptische schermster Hafez werd op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de wedstrijd voor de laatste acht, maar was toch blij. Direct na haar verloren partij maakte ze bekend dat ze namelijk al zeven maanden zwanger is. De organisatie van de Olympische Spelen heeft de knoop doorgehakt. De triathlon in de Seine gaat vandaag niet van start. Het water in de rivier is nog altijd te vies om in te zwemmen... en daarom wordt de triathlon uitgesteld naar morgen. Het weer volop zon, in de middag wat wolken bij 26 tot 31 graden. right back to me and my soldier. anything necessary for him, and I do anything necessary for her.